Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Minister Opstel, president van de Raad van State. Normaal is de minister van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk, maar daar wordt nu van afgeweken. Volgens premier Rutte is Opstelter gezien zijn leeftijd hoe dan ook geen kandidaat, maar andere ministers misschien wel. Op namen wilde Rutte niet ingaan. Gisteren meldde de NOS dat het kabinet CDA-minister Donner op de post wil. Apple mag gewoon doorgaan met de verkoop van iPhones en iPads met 3G-technologie. Samsung had in vier kort gedingen om een verkoopverbod gevraagd, maar de rechter heeft alle eisen afgewezen. Volgens Samsung moet Apple meer betalen voor vier patenten. Maar volgens de rechter vraagt Samsung te veel geld voor het gebruik van die technologie. En moeten Samsung en Apple eerst samen een redelijk bedrag afspreken. De operatiekamers in het Rijnstaten ziekenhuis in Zevenaar gaan maandag weer open. De OK's gingen dinsdag dicht omdat er vliegen waren gevonden. Geplande operaties werden uitgesteld of patiënten moesten naar andere vestigingen van het ziekenhuis in Arnhem of Velp. De vliegen waren binnengekomen door scheuren in leidingen. Vandaag en morgen wordt alles gerepareerd en schoongemaakt. Kredietbeoordelaar Fitch houdt de Rabobank onder de loep over de gevolgen van de schuldencrisis. De bank heeft nu als een van de weinige banken ter wereld de hoogste waardering, de AAA-status. Maar door de crisis zijn de banken terughoudender met het lenen van geld aan elkaar en dat kan gevolgen hebben voor de waardering van de Rabobank, zegt Fitch. De finale van het wereldkampioenschap honkbal wordt in de nacht van zaterdag op zondag live uitgezonden door de NOS. Het is voor het eerst dat Nederland in de finale staat. De laatste jaren maken Cuba, Amerika en Zuid-Korea de dienst uit op het WK. Nederland speelt in de honkbalfinale tegen Cuba of Canada. Dan het weer vannacht helder, plaatselijk miste minima rond het vriespunt. Het weekend is zonnig, smiddags wordt het dan een graad of 12. Dit was het... Dit is René Passet van de ANWB. Het is een vrij normale avondspits, ondanks het begin van de herfstvakantie. Het is wel wat drukker in het midden van het land en op de wegen rond Utrecht. Ik geef de files in de Randstad van 6 kilometer en langer. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Er staat tussen Gooimeer en Amersfoort-Noord 19 kilometer. En bovendien is richting Amsterdam nu een ongeluk gebeurd bij Amersfoort-Noord. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Knopendel 9 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 7 kilometer. De A10 Noord tussen Zeeburg en het Koenplein. Een opvallende file 7 kilometer. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Knoop het Oude Rijn en Driebergen 11 de A15 Europort Rotterdam tussen Spijkenisse en Pernis 7 kilometer. En van Rotterdam naar Gorkum tussen Knoop het Ridderkerk en Papendrecht 6. Op de A16 Rotterdam-Breda. De zaad voor Knoop het Ridderkerk 6 kilometer. En ook file voor de randweg Dordrecht 9 kilometer naar Breda. Op de A27 Utrecht-Almere bij de Stichtse Brug 8 kilometer, ook na een ongeluk. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Leusden 7 kilometer.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 En nou, dat weet ik ook eigenlijk al van mezelf. En het is wel een hele bijzondere uitzending, want uh, er is een familiaire switch in dit programma. Dat zeg ik er mooi, hè? Want eh, Niels is er niet. Niels is skis aan het uittesten in Soetermeer. Vlak boven Den Haag, heb ik mij laten vertellen. En eh, wie vervangt hem? Martijn. ja, broer. Broertje, broer. Je bent, broer, je bent de broer. Jij vervangt hem de hele uitzending. Vond ik wel leuk. Klopt. Volgens mij hebben wij dat nooit samen gedaan, hè? Nee, nee, nee, nog nooit. Dat is eigenlijk onze eerste keer. Maar je bent dan wel heel vaak Ik ben al wel vaker geweest, maar nog nooit alleen met jou. Nou, hebben we vandaag in de uitzending eh, Piet Paulusma en Mark van Rijswijk. Dat zijn eigenlijk onze vaste gasten altijd. En die zijn er vandaag ook weer bij. Gezellig. We hebben eerst eh, Mark van Rijswijk aan de telefoon voor 6 uur. En dan hebben we daarna, na 6 uur, hebben Piet Paulusma over zijn winterweerverwachting. Hij verwachtte een eh, redelijk strenge winter, heb ik net gelezen. Dus eh, ik ben benieuwd. Misschien heeft hij er nog wat leuks over te vertellen.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 En als het goed is hebben wij nu op deze tijd eh, Mark van Rijswijk aan de telefoon. Mark, ben jij daar? Zeker, zeker, hallo. Een hele, hele goede middag. De applausknop is kapot, dus dat is al een probleem. Ehm, die hebben we vandaag niet. Hoe gaat het met je? Een tijdje geleden dat we uh, voor daad gesproken hebben. Ja, nou ja, rustig, hè, rustige weken gehad. Met uh, in landvoetbal hebben wij niet zo heel veel mee bij Eredivisie Live. Dus ik had het ook wat rustig. Ook wel een lekker, dus, eh, toch? Komende weken gaat het, de komende weken gaat het gelukkig <laughs> lekker druk worden. Mhm. Dus dat scheelt wel. Uh, bijvoorbeeld eh, dit weekend AZ Ajax. Ja. Wat denk je daarvan? Ja, het is Ajax AZ, dus het is in, in Amsterdam. Amsterdam, ja. Het is, ja, ik ben wel heel erg benieuwd eigenlijk. Kijk, AZ heeft al, die staan sowieso nog bovenaan aan eh, dit weekend, dat is zo mhm. belangrijk. En ze hebben al hele zware tegenstanders gehad. Ze hebben al PSV, Twente, Feyenoord, hebben ook uit, bijvoorbeeld Groningen uit. Mhm. Dus ze hebben al, de, helft van het programma is sowieso al echt zwaar geweest. Er komt ook nog eens een keer Ajax uit bij. En dan staan ze hoe dan ook al bovenaan. Dus dan is de simpele conclusie dat als je na negen wedstrijden bovenaan staat, met het programma dat AZ heeft gehad... Dat je het goed doet ja, dan doe je het goed en dan doe je in principe ook gewoon eh, voorlopig mee voor de titel. Ja. Eh, en Zena, kijk, als ze dan winnen bij uh, Ajax, dan al helemaal. Maar dat zie ik toch eigenlijk niet gebeuren. Ik denk dat Ajax toch wel favoriet is. Mhm. Al ja, heeft Ajax natuurlijk toch ook juist in de topwedstrijden het nog niet laten zien. Tegen Twente, die Johan gehaald. tegen Twente gelijk in de mhm. competitie, PSV gelijk. En nou, Champions League is ook wel duidelijk. dus het, het, is wel, ook wel voor, het is voor beide eigenlijk de test. AZ heeft al meer tests gehad en die over het algemeen beter doorstaan. Ja klopt. Ehm, dus de grootste test eigenlijk wel voor Ajax. En eh, denk je dat Ajax die test gaat volstaan? Eh, ja, ik denk dus van wel. Ik denk wel dat Ajax gaat winnen, maar het wordt wel moeilijk. Ze hebben sowieso de laatste mm jaren doen ze het eigenlijk altijd wel goed thuis tegen AZ. Ja. Ehm, maar het zal heel nipt worden, dus ja, het is een gelijkspel over nipt nipte overwinning voor Ajax, verwacht ik. Ja, en het moet voor Ajax ook wel een goed resultaat zijn om Europa in te gaan eh, aankomende week. Ja, klopt, tegen Zagreb. Belangrijke wedstrijden, die dubbele ontmoeting om nou, in ieder geval derde te worden. Ja. Eh, hopen nog op plek 2, maar derde is natuurlijk sowieso cruciaal. Mhm. want Dan overwint hij in ieder geval. Eh, dus daar, ze zullen van zaken eigenlijk gewoon twee keer moeten winnen. En dan hopen dat eh, Real Madrid twee keer wint van Lyon. Ja, ja, dat moet wel lukken. nog uitzicht op plek 2. Dan, dan daarop hopen inderdaad. Maar voor Ajax inderdaad, ja, dat is, dat is wel <laughs> essentieel voor ze. Ze, ze. ze, kunnen niet even gas terugnemen. Het blijven belangrijke en zware wedstrijden. Feyenoord komt op bezoek binnenkort. Nou, dat is ook altijd beladen. Ja, en natuurlijk Ajax heeft de afgelopen twee wedstrijden niet echt eh, denderende resultaten. Misschien de afgelopen drie wedstrijden wel niet echt denderende resultaten neergezet. En het is toch wel een keertje lekker als ze dan nu wel een goed resultaat neerzet. Ja, klopt. Kijk, het is wel zo, de wedstrijden die ze niet hebben gewonnen, dat kan in een seizoen. Twente thuis, eh, PSV uit. Dat is, dat is op zich helemaal niet raar. Groningen uit ook altijd moeilijk. Real Madrid eh, uit. omdat het allemaal op achtereenvolgend is, dan, ja, dan win je opeens in een bepaalde periode niet meer. En dan gaat dat ook meespelen. Terwijl als je tijdens een seizoen eh, van die die tegenstanders niet wint, is daar eigenlijk is dat niks schokkends. En dan heb je een keer bijvoorbeeld Excelsior thuis ertussen. Ja goed, dan win je weer een keer een potje waarschijnlijk. Dan kunnen ze daar in het Enschede ook over mee praten, dat er hier altijd zo over zijn. Maar, <laughs> eh, dus ja, hij eh, zit heeft gewoon een beetje, ja, een beetje pech is het niet. Het is gewoon het is het programma. Maar ze hebben gewoon een heel, heel zwaar programma gehad. Dat gaat nog even zo door. En ja, dus, maar zoet inderdaad gewoon thuis van AZ winnen, punt. En over Enschede gesproken, die gaan eh, uitspelen tegen RKC, de nummer 3 tegen de nummer 7. Dat had ook, had ook niemand verwacht aan het begin van het seizoen. Nee, nee, RKC doet het eh, heel goed. Ehm, ik verwacht dat ze uiteindelijk wel eh, punten gaan verliezen. Mhm. Maar uiteindelijk ook wel zoveel punten gaan pakken dat, dat ze in ieder geval niet rechtstreeks gaan degraderen. En het zou mij ook niet verbazen als ze zich gewoon rechtstreeks handhaven. Ja. Ze zullen denk ik ergens, ja, ergens tussen plek 14 en 16 zo'n beetje eindigen. En is het net wel, net niet uh, mm degraderen. Maar hoe dan ook, ja, ik, ik had ook van tevoren gewoon op een beetje inguld. Ik durf zelfs te zeggen dat ze... Zelfs hoor, ja. Dan eh, is het wel heel verrassend hoe goed ze het nu doen. Ik, durf zelfs te zeggen dat ze in het, eh, in het eh, linkerrijtje blijven. Zelfs. of überhaupt? Überhaupt, want ze, ik heb ze een paar keer nu gezien spelen. Ik vind ze echt, echt Ja, ik spelen. ook, maar uiteindelijk, als je ziet wie er nu in staan en wie er nog bij moeten gaan komen... Ja, oké. en dan wordt het wel heel moeilijk om daarin te blijven, want Heerenveen gaat er bijvoorbeeld wel weer bij komen... Eh, zulke clubs, die hebben, gewoon, die mhm. hebben gewoon meer kwaliteit. Eh, als zij gewoon al eindigt het boven in het rechterrijtje. Maar als ze gewoon zich rechtstreeks handhaven, is dan een fantastische prestatie ja, met zo'n begroting. Zeker. Dat zal heel knap zijn. Maar eh, wat mij wel opvalt ook is dat nu Twente Ruiz kwijt is geraakt. Dat het echt wel steeds slechter ja, blijft gaan en wordt. Ik vind Twente niet met elfte van vroeger. Nee, nee maar ten opzichte van vorig seizoen zijn ze natuurlijk Jansen en uh, Ruiz kwijt. Ja, Jansen ook natuurlijk, ja en Chatley. En ik heb wel het gevoel dat als Chatley er weer bij komt, en dat zit eh, voor komend weekend nog mhm. niet bij, hij zit komend weekend nog niet bij de selectie, maar waarschijnlijk het weekend erop, de weken erop gaat dat wel gebeuren. Oh ja. Dan hebben ze wel meer creativiteit, wat meer voetballend vermogen. En dat, ze missen gewoon drie spelbepalende spelers. Eigenlijk de bepalende spelers. Chatley, Ruiz en Jansen. En dat is, dat is gewoon te veel. En als je dan uh, eh, Chatley zo meteen er weer bij hebt, Jong is zich heel goed ontwikkeld, dan denk ik dat Twente niet, uiteindelijk niet kampioen zal worden maar zich wel probleemloos gaan plaatsen om eh, Europees fit rechtstreeks Europees En dan eh, PSV eh, thuis tegen FC Utrecht. Ook een leuk duel. Ja, zeker. Ja, ik ben wel benieuwd eerlijk gezegd. Kijk, het is voor een hoop PSV'ers natuurlijk een bijzondere wedstrijd. Omdat is een beetje een halve selectie bestaat uit oudspelers van Utrecht. <laughs> Mertens. Want los van, Mertens, Stroopman, Pieters, nou, Sinou dan op de bank. Dus dat is, wel, dat is voor hun allemaal bijzonder. Utrecht blijft wat wisselvallig, vind ik. Missen Gernd voorlopig met een blessure ik verwacht wel dat PSV dat wint eigenlijk. Ehm, en dan voor PSV ook weer belangrijke Europese weken die eraan zitten te komen. Dus ja, ik, het, is, het is een zwaar programma voor alle drie die clubs. Daar ja. zit natuurlijk ook nog Europees erbij. Dus wie doorstaat dat het best? En PSV heeft daar wel veel ervaring in. Lijkt een groep te hebben die dat op zich aan kan. Dus ehm, ja, ik ben wel benieuwd hoe, de, hoe die ploegen zich de komende weken uiteindelijk gaan laten zien. Hebben we ook nog Feyenoord zondag eh, tegen VVV thuis. Dat moet wel voor Feyenoord zijn, denk ik. Als je Feyenoord ja, de laatste laat zien spelen. Ik Feyenoord-ADO ook verwacht. Ik, eh, ik, ik, zit, ik zit in eh, de Kuip zondag. Dat, ja, van tevoren verwacht je toch eigenlijk zes punten. ADO en VVV mhm. thuis. Maar goed, zeker omdat het 3-0 was en de manier waarop. Het is toch wel heel pijnlijk voor, voor Feyenoord. Dus ze hebben wat goed te maken. Uh, Leerdam terug, die zal gaan spelen voor Dani Fernandes verder geen wijzigingen eigenlijk bij Feyenoord. Ik verwacht wel dat die dat gaan winnen. Ja, oh, VVV, ja, die pakken eigenlijk amper punten, maar dan wel weer tegen PSV en Ajax. Dat is Feyenoord eigenlijk ook. Dat is ook een hele rare, hele rare ploeg inderdaad. Inderdaad, net zegt. stunten die daar opeens, want ze hebben natuurlijk wel, als Feyenoord zal naar voren gaan voetballen, VVV gaat counteren verwacht ik, en die hebben daar wel de spelers voor, met de snelheid voorin, met Moussa bijvoorbeeld. Dus het, ja, ik, ja, ik hoop sowieso dat het een interessante wedstrijd wordt, omdat ik er zit. Ja baas als dat het wordt. Maar uiteindelijk verwacht ik wel dat Feyenoord het gaat winnen. Voor is interesse van uh, Schalke, hoorde ik toch? Ja, Schalke schijnt, want die hebben ook, snel weer in verband gebracht met eh, Narsing en Assaidi. Mm -hmm. Uh, eh, omdat Favanda waarschijnlijk gaat vertrekken, zoeken ze een vleugelspeler. Nou, nou die drie namen zijn, alle drie, zijn alle drie uitstekende voetballers, hele grote talenten. Klopt. Ik, ja, Moussa, ze schijnen 10 miljoen voor hem te willen in Venlo zo'n beetje. Dat is wel een hoop geld voor een speler die PSV kort eigenlijk, maar eh, op het hoogste niveau speelt. Ja. Goed, international ook, speelt veel, ja, hele goede voetballer. Ik hoop dat hij voorlopig nog even in de Eredivisie blijft. En, en als hij dan weggaat bij VVV, dat hij dan bij wijze van spreken, stel als hij die gaat weg bij Heerenveen, dan spelen speler als Moesa dan naar Heerenveen gaat, zoiets. Ja, want ze hebben VVV voor 100 toen ook 10 miljoen gekregen, toch? Precies, klopt. Die hebben een hoop spelers gehaald uit het buitenland die nou nog niet echt iets toevoegen, eerlijk gezegd. Mhm. Maar ja, als je er vier hebt die niks toevoegen en je verkoopt er vervolgens twee voor 10 miljoen per stuk, ja, dan, eh, dan heb je je geld er al uit. Dat is waar. Ehm, over Nederlands elftal nog even gesproken. Wat vond jij nou van, tegen CD? Ik vond het echt uh, Nederlands elftal ontwaardig eigenlijk. Eh, als je de Nederlands elftal afgelopen tijd volgt. Klopt, het, is, het was veel minder dan eh, de andere wedstrijden. Ik vind het eerlijk gezegd vind ik het compleet oninteressant. Ze waren al groepswinnaar, ze waren al groepshoofd ook op de eh, EK. Ze misten een paar belangrijke spelers, ze misten met name Snijder. Ik denk wel dat je de conclusie kan trekken na de twee interlands. Dat Snijder de belangrijkste en meest onmisbare speler is in dit uh, zeker, Zeker eh, ze, missen er een, ze er wat meer, zoals Tekenburg en zo, maar dat vind ik een heel eh, belangrijk. Robben, ja, maar die missen ze de hele kwalificatie deze <laughs> Dat is waar. Een goede vervangers voor als je van Persie op de vleugel zet. Eh, dus Snijder, ik denk dat je dat ook aan de manier van voetballen kon merken. Snijder is echt onmisbaar. En dat is dus wel de grootste les en ook misschien wel de meest pijnlijke constatering. Dat als er iets gebeurt met Snijder in aanloop naar het EK, dat je dan gewoon een heel groot probleem, hebt. Ja. Hij zijn denk ik belangrijker dan meer afhankelijk van Snijder dan bijvoorbeeld Spanje, en eh, Duitsland van één, bepaalde speler bij hun. Nee, dat klopt. Um, over Snijder. heeft een tattoo van je land op zijn buik laten tatoeëren. Dat, eh, ja. dat is <laughs> prima, ik vind prima. <laughs> Als je maar goed blijft voetballen. Ja, precies, dat is het. Er zijn clubs die tattoos tegenwoordig verbieden, omdat je er ook een, eh, ontsteking bij op kan lopen. Dat is Elia ooit gebeurd ja. Dus die, daardoor mag, mogen ze gewoon bij HSV geen eh, tatoeage meer laten zetten. Ja, ze moeten het allemaal zelf weten. Ik heb geen tatoeage, ik ga er ook nooit een zetten. Ik niet. Maar als zij er gelukkig van worden, dan, moet, en, dan moeten ze dat vooral doen. Het is, eh, ja, zolang het inderdaad maar niet de voetballen beïnvloedt, en dat zal toch wel niet, neem ik aan bij Snijden. Doe jij met mij, de, met, met, met mij de conclusie dat Huntelaar wel echt heel goed bezig is op dit moment? Ja, ik zou eerlijk gezegd, uh, als je de, de opstelling van het Nederlands elftal maakt, nou ja, Snijder zit je er sowieso in, Stekelenburg en zo, nog wel een paar namen. Maar Huntelaar in de spits is voor mij echt, eh, staat niet ter discussie. Die, zou, die had ik op het WK ook al eerder willen zien eigenlijk dan die... Eh, werd gebracht. In de WK-finale bijvoorbeeld geen seconde gespeeld. Dat, dat vind ik zonde. En hij is gewoon de beste spits die we hebben. Van Persie is geen spits, niet een echte nummer 9, scoort niet zoveel. Huntelaar met zijn gemiddelde, met zijn doelpunten in het Nederlands elftal is voor mij echt, staat niet in discussie, zou bij mij altijd eh, in de spits staan. Maar ook bij zijn eigen ploeg, Schalke, daar scoort hij ook aan de lopende band op dit moment. Ja, klopt. En dat is niet, eh, misschien niet zo'n sterke competitie als de Premier League, maar Schalke, eh, de Bundesliga is ook heel sterk. Is ook sterk, ja. En ja, het kan wel vervelend worden voor Van Persie inderdaad. maar als hij hij is niet beter dan Snijder op 10. Hij is niet beter dan Van Persie als, nummer, als spits, vind ik, als nummer 9. Mhm. ja, dus moet hij nou op de, vleugel komen. En als Robben dan niet fit is, dan is Van Persie op links voor mij een prima optie. Ja, ik ben benieuwd als Snijder en Robben er weer bij zijn, eh, wie Van Marwijk uithaalt. Dan zou ik denken aan Kuit en Van Persie. Daar tot nu toe eruit. Nou, ik denk dat hij Kuit altijd laat staan, eerlijk gezegd. Dat is wat type speler dat Van Marwijk eh, graag mag. Tot nu toe koos hij dan altijd voor Van Persie en zette die Huntelaar op de bank. Ehm, mhm. ik, ja, ik zou dat eerlijk gezegd dus niet terecht vinden. Ik denk dat Huntelaar zich nu al heeft bewezen en dat hij nu gewoon eh, een plaats in de spits verdient. Oké. Ehm, jij bent aankomende, of aankomend weekend dan bij Feyenoord te horen. Ook nog een andere wedstrijd? Ja, ik zit morgen bij Heerenveen de Graafschap. En mhm. volgende week donderdag bij Odense Twente. Zit ik in Denemarken. Die zenden wij ook live uit. Dus dat is wel erg leuk. Dus Altijd gezellig daar. Ja, nou ik heb geen idee, ik ben nog nooit. maar <laughs> ik gok dat het Deense nachtleven dat dat wel prima is. En eh, dus ja, ik ben wel benieuwd naar hoe Twente dat eh, weer gaat doen. Dus dat is wel leuk. Oh, Denemarken heel opvallend ook, hè? Portugal, Portugal uh, verwezen. naar de Deense voetbal ook weer in de licht, wat dat betreft. Maar we hebben genoeg Deense voetballers in de, in de Eredivisie. Die nog steeds ja. en ook gehad. Die waardig kunnen voetballen. Daar stond nog eentje rond die... Eriksen? Wel een balletje Neem Precies. Ja, Bolus is ook een goede linksback. Bo ja, Bolus ook, ja zeker. Super, is natuurlijk een super talent. Dus Deense voetbal zit nog enorm in de licht, Dus dat is wel aardig. Dus ik ben ook benieuwd of voor Densen wat, eh, eh, wat kan. Ja, en natuurlijk uh, is ook uitgeschakeld. Nou, uitgeschakeld nog niet. Ja, maar hij speelde play-offs geloof ik. Ja, hij speelt play-offs Kroatië, dus dat is niet makkelijk. Ehm, maar ja, goed, ja, al die play-offs er zit geen één. Ja, Ierland zal winnen van Estland, dat hoop ik eerlijk gezegd ook. Ik zie liever Ierland op de EK dan Estland. sorry voor alle Estse luisteraars, maar Ierland wat dat betreft. Ik denk niet dat we die hebben. wat meer aan. <laughs> ik weet wel Esther, eh, <laughs> de, de, wonen in eh, Zandvoort omschreven. maar <laughs> Oké, eh, sorry. Daar hebben ze wel. ja, ik heb geen idee. Um, nee, dus ja, nee, maar ik, ja, al die play-off wedstrijden zijn toch wel vrij spannend, moet ik zeggen. En de, talentloos, of de talentvollere generatie van België die zomaar ten onder is gegaan. Ja, maar dat, dat, is een beetje het probleem. Dat gaan ze al jaren. En het talentvol, ja kijk, dat zijn ze natuurlijk. al over het algemeen ook jong. Maar hetzelfde gaat al een beetje voor Ajax. Kijk, je kan een speler als Verdongen, eh, kan je niet meer zeggen, dat is een talent. Zo, hij, is nog hij is niet heel oud, maar die loopt al zo lang mee. En dat geldt wel voor meer spelers, ook in die nationale ploeg. Witsel die speelt bij Benfica. Ze spelen over het algemeen allebei grote buitenlandse clubs. Mhm. Ini speelt al een tijdje in, eh, in de Premier League. Ja, op een gegeven moment geldt het excuus dat je jong bent, geldt niet meer. Dan moet je gaan presteren. Ja, en dat doen ze echt al jaren niet eigenlijk. Want ze hebben natuurlijk niet laten liggen door in Duitsland te verliezen. Ze hebben het laten nee, door, door in die positie te komen dat we daar moesten winnen.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 Get me, got me good. Now watch me. Woo! It's a different species. me and DC. Let's party on the White House lawn. Right. Tiger Woods and I'm Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me. You see me watching you. I love the way you move. I like them things you do like. Don't stop, baby. Don't stop. Keep on shaking my love yes I'm freaky, baby I'ma make sure that your peach feels peachy, baby En soms gaat er wel iets wat fout. We gaan nu luisteren naar eh, Surrender van David Ketta. Als het goed is. Hoop ik, dan. Jackson, and I'm here with my favorite DJ, DJ Holly. Let's get it. Ah, David Guetta ah, met Nees Mason met Surrender. Heerlijk nummer als je het mij vraagt. En daarvoor weer Boom met Rain Over Me en Enrique Iglesias met I Like It. Leuk einde ook altijd dit. Het gaat maar door en het gaat maar door en het gaat maar door. Zo nog even een verzoekplaatje voor iemand eh, uit het verre Schagen. En eh, eerst een eh, heel leuk nieuwtje. Nou, leuk, leuk, leuk. Ehm, het is voor, verboden voor kinderen om ballonnen op te blazen een, uh, met, met, met van die feesttoeters, weet je wel, ehm, is, eh, is taboe nu geworden. Ehm, de, EU, de EU heeft nieuwe veiligheidsregels ingesteld voor speelgoed. Kinderen onder de 8 mogen niet zonder toestemming een ballon opblazen. Dat is best wel lullig. Als ik nu 7,11 maanden ben en wil je een ballon opblazen, want je mag eindelijk een ballon opblazen. Dat wordt nu, dat wordt nu de nieuwe trend, hè. Wij zijn al blij dat ze een rijbewijs mogen hebben, maar die kinderen van 7 jaar die worden nu binnenkort blij omdat ze een ballon mogen opblazen om een toe te mogen blazen. ik snap deze regel niet. Ehm, dat bericht de Engelse krant The Telegraph, of toch wel, wel de Telegraaf hier in Nederland. Eh, producenten en verkooppunten, eh, ja, die eh, moeten de veiligheidswaarschuwing vanaf zeer binnenkort aanduiden op, op het speelgoed en op de, op de ballonnen. Ehm, de verboden minimaliseren, of de, ver, gaat lekker, de verboden minimaliseren de ervaring van zowel de plezier als het eh, ervan leren. Al dus uh, Furity. Dat is eh, iemand die in die telegraaf zei dan van dat het niet meer mocht. Ehm, kinderen zullen geen ballonnen meer blazen en daardoor veiliger zijn. Ik snap het niet. Nee, wat een onzin. Wat, wat, als ik nou een kind zou zijn hè, en ik wil een ballon opblazen, dan blaas ik toch gewoon een ballon op. Je weet toch dat je een ballon niet moet opeten? Nou, ik vind het heel knap dat je een ballon kan inslikken hoor. Ja, ik, dat, of een, of een uh, hoe heet dat? Een feesttoeter. Weet je hoe rauw dat kou is? Dat krijg je niet door. Dat is, plastic. Dat krijg je echt niet weg. Ik, ik, ik, ik, heb nou, ik heb nog nooit... Ja, ik heb wel een keer een ballon proberen op te eten, maar dat lukte niet. Dat was zo taai. <laughs> Over ballonnen gesproken. Um, wij waren afgelopen, wanneer was het? Afgelopen maandag eh, hadden we een Masterpiece. Masterpiece is een organisatie in Egypte begonnen, heel toevallig, ik kom ook uit Egypte. Eh, sinds de protesten daar tegen het oude regime van Mubarak. En die organisatie wil ehm, de 14 eh, wereldconflicten, bijvoorbeeld Israël en Palestijnen, Zuid- en Noord-Soedan, uit de wereld helpen. Ehm, daarvoor komen ze op scholen en leggen ze op scholen uit hoe en wat. Even kort samenvat. Daarmee moesten, wij zijn eerst gewoon eh, heel, heel de wereld die daar een project eh, mee doet. En ehm, daardoor moesten wij dus met uh, heliumbronnen door de stad, door Haarlem lopen, naar het kerkplein. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ik ken het wel. Nou, daar dus. En daar moesten die bronnen opblazen. Of opladen. Nou, ze hadden ze al die bronnen gevuld met helium, bla bla bla. Ehm, dus daar in die klas, ik met mijn bron, kaarten geschreven. Van peace, bla bla bla. En ik loop naar buiten, wat gebeurt er? Mijn ballon kijk. Heel lullig, liep ik zonder ballon. Ja, dan heb je er niks aan. Maar het was wel echt heel vet om mee te maken. Eh, we gingen met ongeveer... Eh, duizend man volgens Shownews. Want het kwam ook op Shownews waren het 11.000. <laughs> ik heb er maar duizend geteld. Shownews, dus bij deze. Ehm, daar gaan we het met Piet over hebben, want dat kan natuurlijk niet. Hè. Maar um, daarbuiten, eh, dus waar op het Kerkplein, wat gebeurt er? Daar op het Kerkplein, daar staan bomen in Haarlem. Ja, dat is allemaal stuk dus. Dus al die blonden die omhoog gingen, die kwamen linea recta in die bomen terecht. En eh, de koningin zou ook nog langskomen, dat was Sanne Wallis de Vries. Die eh, zit bijvoorbeeld in Koevenoen en in de Kopspijkers. Maar het is wel heel leuk om mee te maken. Die middag daarna gingen we, zeg maar, het programma Over de Streep met Arie Boomsma. Wel van gehoord, maar nog nooit gezien. Nou, dan moet je allemaal hele jammerige verhalen eh, vertellen in de klas. En dat was best wel emotioneel. Dat, was, dat is wel ook wel een, een goed ding aan, aan dat project. En dat was het. Wow. En het allemaal uit mijn mond. Zo. <laughs> Nu voor Mathé Groot. En hij heeft vorige week ook al een nummer aangevraagd. De, jongen vraagt veel nummers dus aan bij ons. Nou, ik heb het aan hem gevraagd. Um, hebben Sander van Doorn met Drink to Get Drunk. Ja, en, eh, houdt wel van een biertje. <laughs> Deze voor jou, time a hunger. I drink water to quench my thirst. I use my mouth and air to blow balloon up. I cook within to watch it burn. To make noise, I use my brain. To unlock doors, I come out And all that comes is here and now My universe will never be the same I'm glad you came spell on me, spell on me You hit me like the sky fell on me, fell on me And I decided you look well on me, well on me So let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now, now I'll take you by the hand Hand you another drink, drink it if you can Can you spend a little time, time is slipping away you glad you came? The sun goes down, the stars come out, and all that counts. Ja, even tussendoor. Zodat ik in het tweede uur hebben natuurlijk Piet Paulusma. En eh, nog wat leuke nieuwtjes.